Door negens met het NOS-journaal. De man die vorig jaar met een vrachtwagen inreed op winkelend publiek in Stockholm... krijgt een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is de man van 39 uit Oezbekistan schuldig aan terrorisme. Het is een uitgewezen asielzoeker met sympathie voor IS. Bij de aanslag in Stockholm kwamen vijf mensen om het leven... raakten 14 mensen gewond. Ook lag er een fragmentatiebom in de vrachtwagen... waarmee de man op hoge snelheid door de winkelstraat reed... Die ontplofte wel, maar dat leidde niet tot extra doden. Een wetsvoorstel van de PVV-kamerleden Fritsma en De Graaf... om criminele Antillianen terug te sturen naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten... valt slecht in de Tweede Kamer. Volgens veel Kamerleden heeft de Raad van State al gezegd... dat het plan niet uitvoerbaar is. Het maakt onderscheid tussen Antillianen en andere Nederlanders. En dat is volgens de Kamerleden discriminatie. De strenge Noord-Ierse abortuswet is in strijd met de mensenrechten... stelt het Britse Hooggerechtshof. Toch wil het Hof de wet niet verbieden omdat het zich niet bevoegd acht. De rechters vinden dat de politiek erover moet beslissen. De zaak werd in 2015 aanhangig gemaakt. De rechtbank in Belfast oordeelde toen dat de abortuswetten inderdaad in strijd waren met de mensenrechten. Maar in hoger beroep zei het Hof dat het Noord-Ierse parlement erover moest beslissen. Daarbij zei het Hof wel dat de zaak voor het Hooggerechtshof zou moeten komen. De strijd tussen het Afghaanse regeringsleger en de Taliban ligt wat de regering betreft een week stil. De president van Afghanistan heeft een eenzijdig wapenstilstand afgekondigd. Het staakt het vuren moet duren van 12 tot en met 19 juni, de laatste week van de Ramadan. Nog niet duidelijk of de Taliban zich aan de wapenstilstand zullen houden. Het weer vanmiddag vooral in het uiterste zuiden een stevige regen- of onweersbui.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 Wil je kijken en luisteren? Even op het internet zfm-live intikken. En mijn naam is Bart van der Meer. Het is niet prettig in de studio. Het is eh, benauwd, et cetera. Maar we hebben twee uur heerlijke muziek. En daar wordt het alvast stukken beter van. We beginnen met de Doors en Roadhouse Blues. En daarna Wilson Pickett en The Land of a Thousand Dances. Veel plezier. de eerste twee van deze donderdag. En eh, je hoorde net Land of a Thousand Dances met eh, Otis Redding. Eh, pardon, Wilson Pickett. En dat werd geschreven door Fats Domino samen met Chris Kenner. Kwam uit 1966. En vier jaar later brachten The Doors een LP uit Morrison Hotel. Kant A heette The Hard Rock Café. En B kant heette Morrison Hotel. En het nummer wat we speelden, Roadhouse Blues, stond op de kant Hard Rock Café. Uit 1970 dus. En dan gaan we nu luisteren naar de Eric Clapton van de LP 461 461 Ocean Boulevard. Geschreven door Johnny Otis, Willie and the Hand Jive. crazy bee. We ain't really give them all a treat. When he did not hand jive with his feet. 461 Ocean Boulevard, Eric Clapton en Willie en de Hand Jive. En dan zijn we alweer toe aan de top 50 van... Nee, de top 40 van 50 <laughs> jaar geleden. En dat is de top 40 van 7 eh, juni 1968. Vijf nieuwe binnenkomers en allemaal in de lagere regionen van 36 naar 30. En de eerste op 36, dus de Sandpipers, Quando Minamoro. regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. La mia ragazza sa sun. it was 36, de Sandpipers in Quando Minamoro. En als je denkt van, hé, hey, dat komt me bekend voor, dat melodietje. Dat klopt, want eh, Engelbert Humperdinck die heeft daar een Engelstalige versie van gemaakt. En toen heet het A Man Without Love. En die versie had meer succes dan die van de Sandpipers. Een plaatje hoger op 35 vinden we William Bell, Tribute to a King. I'm gonna sing you a song about a man who lived good but didn't live too long. He was born in Macon, Georgia, a poor boy without a dime. He found his way to Memphis singing these arms of mine. people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound, but he didn't get to sing that night. The plane he was the king of the Memphis sound. It makes me feel so sad, cause now he ain't around. He died with his guitar close to his hands, but his soul lives on today in the hearts of a million fans talking about. Oh, is duidelijk eh, Tribute to a King, geschreven door eh, William Bell en ook door hem gezongen. Dat is eh, gemaakt naar aanleiding van het overlijden van Otis Redding. En die kwam binnen op 35. Twee plaatsen hoger op 33 vinden we Lulu met Boy. op 33. Dit was Lulu en Boy. En twee plaatsen hoger, The Marmalade en Loving Things. with a smile from your young face. You gave me back my inspiration. It's the things we share that assures me how you care. Our friends call us the perfect pair things, baby, that we share. Op nummer 31 vinden we de Marmalade met Loving Things. En dat betekent dat we toe zijn aan de hoogste nieuwe. En die komt op binnen op 30. En is dus... De klapper van de week. En dat is O.C. Smith en de uh, Son of Hickory Holler's Tramp. the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. Yeah, the weeds were high, the corn was dry when Daddy took to drinking. Him and Sally Walker, they up and ran away. Then Mama shed a silent tear and promised 14 children. I swear you'll never see a holiday. When Mama sacrificed the pride. The neighbors started talking, but we were much too young to understand the things they said. All we really cared about was mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. door, they'll bring the scarlet blank. And late at night, a hand would knock, and there would stand the stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's train. When daddy left and destitution came upon not one neighbor volunteered to lend a helping hand. So just let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her, each and every one is more than grateful for their birth. And each Sunday she receives a big bouquet of 14 roses with a card that reads, The greatest mom on earth. Whoa, you know the path. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp. dit was het orkest van Lawrence Welk en Calcutta. En in Nederland hadden we daar ook een eh, versie van. En die werd gezongen door Max van Praag. Parijs ligt aan de Seine en Bonn ligt aan de Rijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Marlijn. Jawel, 1960 was het jaar. En we zijn toe aan de tip van Willem. En die komt van John Prine. Ja, John Prine. Wie heeft er niet van gehoord? Nou, ik had er nog nooit van gehoord. En eh, dat klopt ook wel, want het is een... Eh, eh, een, een country en western zanger die niet heel erg aan de weg timmert. Hij treedt al wel 40 jaar op, maar met weinig commercieel succes. Maar als hij samen gaat zingen met Lucinda Williams... dan heeft het altijd de interesse van Willem. Dat dan weer wel. En dit nummer komt eh, van de LP In Spite of Ourselves. En die LP maakte hij eh, na het, het overwinnen van de ziekte keelkanker. Hij heeft een, een CD-LP-album gemaakt... Met allemaal duetten, ook onder andere met Emmylou Harris. Maar wat we gaan luisteren is John Prine samen met Lucinda Williams. En het nummer heet Wedding Bells, Let's Turn Back the Years. I got the invitation that you sent me. You wanted me to see you change your name. I couldn't stand to see you wed another. But dear, I hope you're happy just the same. I'd planned a little cottage in the valley. I even bought that little band of gold. I thought someday I'd place it on your finger. But now the future looks so dark and cold. Wedding bells are ringing in the chapel. They should be ringing now for you and me. down the aisle with someone else you're walking. Those wedding bells will never ring for me. time has stopped and I didn't go away. We had our love to make us happy. back the years. I fancy that I see a bunch of roses, a blossom from an orange tree in your hair. While the organ plays, I love you truly. Just let me pretend that I am there. Wedding bells are ringing in the chapel. They should be ringing now for you and me. Down the aisle with someone else you're walking. Those wedding bells will never ring for me. Those wedding bells will never ring for me. John Prine en Lucinda Williams en The Wedding Bells en Let's Turn Back the Years. Dat was de tip van Willem en die kwam uit Oostenrijk. En volgende week komt hij gewoon weer uit Nederland. En ik denk zo dat eh, John Prine, <laughs> dat is deels tip solo eh, eigenlijk nooit meer tegen zullen komen. Maar van Lucinda Williams kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Schitterende stem trouwens. Hier is Richie Valens. was 1958 en dit was Richie Valens en Come On, Let's Go. En in 1960 kwam de vierde nummer 1 hit van Elf, uh, Cliff bedoel ik. Your love means more to me. I love you. All the apples hanging on a tree and like those apples my love will grow because I, I love you. Your love means more to me than all the fish women. in the sea and like the fishes my heart begins to swim because I I love soul. Please believe what I say because I, I love. together and you will see how much I love you. Let's get together and you will see how much I I love you. Geschreven door Bruce Welch, dit was Cliff samen met zijn Shadows en zijn vierde nummer 1 hit in 1960, I Love You. En dan gaan we nu luisteren naar Eddie Cochran met een nummer geschreven door John D. Loudermilk uit 1957, Sitting on the Balcony. I'm just a sitting in the balcony Just a watching a movie Or maybe it's a symphony I wouldn't know I don't care about the symphony Those are symbols and the timpani I'm just a sitting in the balcony sitting in the balcony, holding hands in the balcony, just a sitting in the balcony on the very bijzondere akoestiek op de, eh, dat balkon. Zitten aan de balcony, Eddie Cochran uit 1957. Een top 100 hit uit 1961, The Big O. Just run and scare Each place we go So that he might show. Yeah, een van de allerbeste, zo niet de beste stem uit de popgeschiedenis. Roy Orbison en Running Scared, top 100 hit uit 1961. Uh, eh, we hadden verleden week een lode zeppelin en vandaag hebben we een, eh, een ijzeren vlinder, Iron Butterfly. Die bracht in 1968 een LP uit en die heette Inegara da Vida. En kant 2 van die LP bestond uit één nummer, 17 minuten lang. En dat heette Inegara da Vida. We gaan niet die uitvoering van 17 minuten draaien... maar de single-uitvoering uit 1968. nummer uit de soundtrack van de film Buster. Dit was Two Hearts van Phil Collins uit 1988. En dan gaan we nu luisteren naar een eh, band, de Temperance Seven. En die werd bekend in eh, Europa, mag je wel zeggen, door eh, de muziek die ze speelden. En dat was de muziek uit de jaren 20. En die probeerden ze zo goed mogelijk te benaderen. We gaan luisteren naar You're Driving Me Crazy. left me sad and lonely. Why did you leave me lonely? Cause here's a heart that's only for nobody but you. I'm burning like a flame, dear. I'll never be the same, dear. I'll always place the blame, dear, on nobody but you. You, you're driving me crazy. What did I do? Oh, what did I do? My tears for you make everything hazy, clouding a sky of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew that you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. You, you're driving me crazy. What did I do to you?